Waterwalgemoed met het NMS Journaal. Bedrijven in de metaal en techniek die in de problemen zitten door de coronacrisis... mogen de voor volgende maand geplande loonsverhoging van 3,5 vijf maanden uitstellen. Ze moeten dan wel eenmalig 29 extra verlofuren aan medewerkers geven. Voor zover bekend is het de eerste sector waarin met de bonden dit soort afspraken zijn gemaakt. Onder de metaal- en techniek-CAO vallen meer dan 300.000 werknemers in bijna 28.000 bedrijven. Een deel van de operaties in het medisch centrum Leeuwarden is uitgesteld... omdat vijf medewerkers van de chirurgische verpleegafdeling besmet blijken met corona. Alle patiënten en collega's met wie ze in aanraking zijn geweest worden getest. De strafzaak tegen zes terreurverdachten is geschorst vanwege technische problemen. Vandaag was de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak in Rotterdam. De zes staan terecht voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag... en voor het vormen van een terroristische organisatie. Volgens justitie was het plan vermoedelijk om met bomvesten en kalasjnikovs... een aanslag te plegen op een evenement in Nederland... en ergens anders een autobom te laten ontploffen. De schorsing is vanwege een probleem met de geluidsinstallatie. Vrijdag gaat de zaak verder. De in 2018 overleden Zweedse DJ Avicii krijgt volgend jaar een museum in zijn geboortestad Stockholm. Fans kunnen onder meer niet eerder uitgebrachte muziek beluisteren en foto's bekijken van Tim Bergling, zoals hij eigenlijk heette. Een deel van de opbrengsten van de Avicii Experience, zoals het museum zal heten, gaan naar de Tim Bergling Foundation. Die hebben zijn ouders opgericht en richt zich op zelfmoordpreventie. De 28-jarige Avicii werd doodgevonden in een hotelkamer. Zijn familie liet later doorschemeren dat hij zelfmoord had gepleegd. Het weer in het westen nog wat zon, maar vanmiddag raakt het steeds bewolkter... en is er ook kans op wat regen. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst bewolkt en in het noorden regenachtig. Later in het zuiden wat zon en iets warmer dan vandaag.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 Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer.